Alleen om de woontoren zelf staan nog hekken. Gistermiddag moesten tien winkels in het centrum van Rotterdam uit voorzorg hun deuren sluiten nadat een deel van het appartementencomplex in aanbouw was ingestort. Zes bouwvakkers raakten gewond, drie liggen er nog op de intensive care. Er komt een databank met gegevens van alle Nederlandse mannen met borstkanker. Die moet meer inzicht opleveren in de specifieke kenmerken van borstkanker bij mannen. Het is volgens de onderzoekers nog niet duidelijk of het bij mannen om dezelfde soort tumoren gaat als bij vrouwen. De ziekte komt bij mannen veel minder vaak voor dan bij vrouwen. Cuba laat opnieuw politieke gevangenen vrij. Het zijn vier mannen en een vrouw die vastzitten op beschuldiging van onder meer terrorisme en pogingen tot kaping. De vijf worden volgende maand overgebracht naar Spanje. De mededeling komt kort na de bekendmaking van het Europees Parlement dat de Sakharovprijs voor Mensenrechten dit jaar gaat naar een andere Cubaanse dissident, Guillermo Farinas. Bill Clinton is in de tijd dat hij president van de Verenigde Staten was... gedurende een paar maanden de codes kwijt geweest om kernraketten te lanceren. Dat schrijft de gepensioneerde generaal in zijn memoires. De codes die nodig zijn voor het afvuren van kernraketten staan op een plastic kaart. En de president hoort te alle tijden te weten waar die kaart is.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 De slachtoffers sterven door uitdroging als gevolg van ernstige diarree die waarschijnlijk door cholera wordt veroorzaakt. Meer dan 1500 mensen hebben zich met ziekteverschijnselen bij de overvolle ziekenhuizen gemeld. Op Haiti wonen nog altijd honderdduizenden mensen in tentenkampen na de zware aardbeving van januari. De winkels bij de ingestorte woontoren in Rotterdam mogen vanochtend weer open. De omgeving is vrijgegeven. Alleen om de woontoren zelf staan nog hekken. Gistermiddag moesten tien winkels in het centrum van Rotterdam met voorzorg hun deuren sluiten.